Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vaccinatiegraad in grote steden in Nederland is flink achteruit gegaan. In delen van Den Haag bijvoorbeeld krijgt nog maar 6 op de 10 kinderen hun prikken. Dat zou een stuk hoger moeten zijn om te voorkomen dat bijvoorbeeld polio en mazelen rond kunnen gaan. schrik er een beetje van, want mijn kinderen zijn wel allemaal gevaccineerd. Dus eh, ja. Nee, ik, nee, gewoon niks in me spuiten. Gewoon, clean houden. Ja, misschien komt dat door de sociale media. Daar wordt alles van alles gezegd. En mensen geloven van alles, denk ik. Mensen worden bang gemaakt, denkt u? Denk ik ook, ja. ja. Ook in andere steden wordt er nu, worden nu minder kinderen geprikt. En dat is hartstikke link. Babytjes kunnen doodgaan aan mazelen. En van een polio besmetting kun je je hele leven last hebben. Er zijn meer zorgmedewerkers betrapt die een vals diploma of een nep VOG hadden. Een verklaring omtrent gedrag. Sommigen al tijdens de sollicitatie, anderen doordat collega's of patiënten doorhadden... dat ze slecht hadden, waren in hun werk. In totaal ging het vorig jaar om 118 diploma-fraudeurs. De jaren daarvoor waren dat er een stuk minder. een vliegtuig dat eerder deze week op weg naar Nieuw-Zeeland uit het niets een duik maakte... deed dat mogelijk omdat de stoel van de piloot werd versteld. Een andere mogelijke oorzaak die wordt onderzocht is kortsluiting. Door de plotselinge duik raakten tientallen mensen gewond. En bewoners van een flat in Den Haag moeten gaan loten voor een parkeerplekje. In de omgeving van het gebouw is betaald parkeren ingevoerd... en op het eigen terrein zijn maar 62 vakken voor 110 bewoners. Ook Timo woont er, maar als hij wordt uitgeloot, dan gaat hij terug naar zijn ouders. Ik ben heel eh, schappelijk in dingen, maar ik ga niet meer aan parkeerkosten betalen dan ik aan huur betaal. Eh, dus dan wordt het gewoon weer terug naar huis. Heel hard sparen en dan hopen voor een huis te kopen. De bewoners van de flat kregen geen parkeervergunning voor de wijk eromheen. En betaald parkeren kost daar bijna 40 euro per dag.